De toezeggingen van het kabinet aan de Wereldvoetbalbond FIFA om het WK voetbal in 2018 of 2022 te mogen organiseren vallen binnen de Nederlandse en internationale regels. Dat heeft minister Klink gezet, gezegd na een gesprek met een afvaardiging van de FIFA. Als er toch regels moeten worden aangepast zal het parlement daarbij worden betrokken, zei Klink. De politievakbond ACP is geschrokken van de cijfers over agressie en geweld tegen brandweervrijwilligers. Uit een peiling van de NOS blijkt dat bijna 60% van de vrijwillige brandweerlieden wel eens is uitgescholden, bedreigd of mishandeld. Voorzitter van de kamp van de politievakbond suggereerde dat in bepaalde gevallen eerst de politie op een melding af kon worden gestuurd. Luchthavenbedrijf Schiphol is volledig eigenaar geworden van Terminal 4 op de New Yorkse luchthaven JFK. Schiphol verdient aan de exploitatie van de terminal. Luchtvaartmaatschappijen die er gebruik van maken betalen daarvoor een vergoeding. De New Yorkse terminal wordt de komende jaren uitgebreid van 16 naar 25 gates. Frankrijk heeft een maffiabaas uitgeleverd aan Italië. Het is de beruchte Giuseppe Falzone. Een 40-jarige Siciliaan die in Italië een levenslange gevangenisstraf moet uitzitten wegens moord. Falzone was al ruim 10 jaar op de vlucht toen hij eind juni in Marseille werd aangehouden. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, ter hoogte van de afrit de Uithof, zijn drie vrachtwagens op elkaar gereden. Een van de chauffeurs kwam bekneld te zitten. De brandweer moest de man uit het wrak zagen. Hoe het met hem is, is nog niet bekend. Twee rijbanen werden na het ongeluk afgesloten en er ontstond een lange file. De politie verwacht dat rond half zeven de problemen voorbij zijn. Dan het weer. Vanavond en vannacht bijna overal helder met kans op mist. Morgen overdag zonnige periode. Later op de dag vanuit het westen kans op een bui. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journal.